Dat is elk jaar een traditie. Op nieuwjaarsdag met z'n allen een koude duik nemen. Is misschien een beetje... Oh, Koud! De reden voor het afgelasten kun je wel raden. Corona. Door de pandemie vindt de organisatie het opnieuw niet verantwoord scholen in België moeten kinderen vanaf vandaag een mondkapje op in de klas. Geldt voor alle kinderen van 6 jaar en ouder. Ze moeten ook een neus-mondmasker dragen in het OV en in winkels. Een belangrijke dag voor prinses Amalia. Ze krijgt een plekje bij de Raad van State, de belangrijkste adviesclub van de regering en de Eerste en de Tweede Kamer. Dat is een dingetje, vertelt verslaggever Josephine Trehi. Omdat het eigenlijk eh, haar allereerste officiële optreden is als eh, kroonprinses. En zitting nemen in de Raad van State is een onderdeel van de opleiding eh, tot koningin worden. Dus het is ook echt een staatsrechtelijk eh, belangrijk moment. Vanmiddag om half twee is het zover. Amalia gaat dan ook een speech houden. En iedereen kan zondag neerploffen op de bank voor de bloedstollende ontknoping van de Formule 1. Ziggo, die de races uitzendt, gooit het kanaal open. Fans in het hele land kunnen live en gratis zien hoe Max Verstappen en Lewis Hamilton in Abu Dhabi over de baan scheuren. Ze staan in punten gelijk en kunnen allebei wereldkampioen worden. Vanaf volgende raceseizoen verandert er ook wat op tv. De NOS gaat de komende drie Grand Prix van Zandvoort uitzenden. Iedereen kan die dus live kijken op tv en online. Je hebt er geen abonnement voor nodig. De publieke omroep gaat ook langere samenvattingen uitzenden races worden straks uitgezonden via de online streamingsdienst Viaplay. Ook klanten van KPN kunnen daar een abonnementje voor afsluiten, net als die van Vodafone Ziggo. Dat kost je 13,99 per maand. Het weer, soms wat zon en gaat op 6 en tot de avond blijft het droog. Morgen meer wolken met af en toe een bui en het wordt morgen iets kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Let's get it on now, let's get it on now, Ooh la, ooh la. When I see you dancing, I'ma like ooh la, ooh la. You were looking fancy, I'ma like ooh la, ooh la. You got it going on, you got it going on, oh yeah.